Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca sleept de overheid voor de rechter. Cafés, restaurants en hotels hebben geen geduld meer. Ze willen nu open en een beter steunpakket. De horecavereniging spant daarom een rechtszaak aan, zeggen ze bij BNR. Er is van de zomer gewoon niet aantoonbaar gemaakt dat de horeca voor veel besmettingen heeft gezorgd. Dus ja, wat ons betreft geen eh, reden om ons dicht te houden. Morgen horen we in een nieuwe persconferentie welke versoepelingen er komen volgende week. Maar goed nieuws voor de horeca zit daar waarschijnlijk niet tussen. Het is wel erg druk in de treinen. De reizigersvereniging krijgt er veel klachten over... omdat mensen moeilijker afstand kunnen houden. De NS gaat niet meer treinen inzetten... want dat zou een verkeerd signaal geven... aangezien je zoveel mogelijk thuis moet blijven. De politie heeft nog twee mannen opgepakt voor een liquidatie in Amstelveen... ruim een jaar geleden. Daarbij werd een man van 39 in zijn auto doodgeschoten... terwijl zijn zoontje van 5 op de achterbank zat. In Westervoort bij Arnhem zijn alle verkiezingsposters van de VVD beklad met hakenkruizen en een Hitlersnor. De lokale VVD is geschokt en zegt dat dit echt te ver gaat. En een flinke domper weer voor starters die op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Want de koophuizen zijn in een jaar tijd weer duurder geworden. Dat is balen voor Selena en Marnix, die een huis zoeken in Harderberg. Ze besloten om eerst te trouwen en daarna op zoek te gaan naar een huis. Maar weten niet of dat wel zo slim was achteraf dan denk je van ja, misschien toch wel eerst hadden kunnen kopen. Ja, het was toch nog wel iets beter eh, stond het toen ervoor. Ja. Want nu is alles nog duurder geworden. Ja, ja. het stijgt alleen maar. Afgelopen maand kostte een koophuis dik 9% meer dan vorig jaar januari. Het weer nog, best wat bewolking is er. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 6. Morgen ook bewolkt, maar tussendoor is er ook zon. Het is zacht met 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N508 Rustenburg-Alkmaar staat bij Alkmaar-Noord een file van 2 kilometer...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 dat het eh, allemaal een herhaling is. Dat is het ook op een zekere hoogte. Maar ook weer niet. Want eh, het ging afgelopen donderdag eh, niet goed met de telefoongesprekken die we moesten voeren. Boven vanuit de zolderkamer. Achteraf gezien bleek het in een of andere geluidskaart die niet mee, helemaal mee was gegaan. Met het resetten. Ja, en toen moest ik het allemaal overdoen. dat ga ik vanavond doen. Nu wel met telefoongesprekken. Welkom bij deze herhaling van de Alternative FM van afgelopen donderdag. Live, dat wel. En ik zeg ook eh, voor de mensen die het eh, programma van Roy de Smet... een heel warm hart eh, toedragen. Ik heb even reclame gemaakt bij Roy. Eh, die kunnen dus nu ook even inprikken bij mij. Want ik eh, ben toch eh, lekker live bezig. Dus je kunt weer lekker je hart ophalen met alternatieve radiomuziek. En wat ook heel geestig is. Normaal gesproken zit Nashville Radio altijd na de donderdag. En nu zitten ze voor me. Dus dat is ook <laughs> wel eens, grappig om daar eens even bij stil te staan. Straks gaan we praten met Doortje van den Berg van Three Point Landing. En in het volgende uur doen we dat met Gijs van der Krol van Portland Row. En eh, Jacob van Galen van, eh, het, eh, van Flatlines. dat zijn al de, gesprekken die ik straks ga voeren. Maar we hebben natuurlijk ook muziek liggen, mensen. Dus die gaan we ook gewoon heel fijn draaien. Newlands! Brave new normal. weken terug uh, eh, zat ze eh, bij ons in de uitzending. Eh, deze Jente Charlotte samen met Alsmark. Een soort schrijverskampje geweest ergens in Noorwegen. Bij een tv-serie hebben ze dit geschreven. Untouched heet hier dit nummer. Newland met Brave New Normal. Een nummer wat hij april vorig jaar heeft geschreven. En wat hij nog een keer heeft... Ah, eigenlijk wat later uitgebracht. maar het is nog steeds actueel. Ook met hem heb ik een gesprek gevoerd. Nou, ehm, met hem, met deze met deze fijne vriend gaan we dat nog doen. Op 11 maart, wel te verstaan. Komt uit Capelle. En hij heeft eh, ook weer een nieuwe single gemaakt met zijn band. Het is de Marvin Day Band met hun nieuwe Step Back. Am I too old? to change? And what if I like who I am? Have I accomplished enough? And by whose standards are we measuring it all? It's too confusing being who I Sometimes you have to take a step back to go forward. You can't always it up I dream with eyes closed I see the life we lived once And I feel relief knowing that you and me We buried our guns I was a fool for you But did what I had to do Ooh. It's hard to see how fast you switch back to the one I loved glimpse of magic, heart wide open, but you don't care at all. And I don't expect you to believe I left because of you, but it's the truth. can be made out of the things we didn't do The silence present to speak our feelings Your heart couldn't get through And you know that I see you After all that we've been through Ooh. I know the difference if you truly listen We connect to level up but I feel many changes Force the air out of our lungs So how can we breathe if we deny the De hoofdstad van Noord-Holland. Uit Haarlem wel te verstaan. Deze Singa met What's the Word. Ehm, hij staat ook al een beetje nagelvast eh, als het gaat om de afspeellijst van Alternative FM. En dus nu ook. Een dikke kans dat je hem eh, komende donderdag eh, in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf nog een keer gaat horen. Eh, dat geldt niet voor Marvin Day en zijn band met uh, Step Back. Want die eh, doet niet mee, want die komt niet uit Noord-Holland. <laughs> Ja, dat is even onprettig voor hem. Maar goed, dat, dat komt wel goed. 11 maart hebben we hem telefonisch in de uitzending. voordat we gaan praten met Doortje van den Berg van Three Point Landing... gaan we nog even Nederlandstalig werk doen. Ook uit Noord-Holland. En wel van Engel samen met Paul de Munnik. Nummer dat heet Break. stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten in. Want het maakt jou toch geen zak uit dat ik breek. Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten in. Nog één keer, nog één keer. Ik vond de liefde van mijn leven, maar zij vond van niet. Dus keek toe hoe alles weer in het honderd liep daar is niks van over. Het is de laatste keer, zeg ik, maar vrees dat het is gelogen. Weg is van wie ik was. Ik ben zonder jou beter af. Toch smeek ik lieve schat, blijf, Ja, ik heb gesopen. Ben aangeschoten wild, want jij haalde de trekker over. En ik schrijf een trekker over. Eerst was je mijn liefde, nu ben je een liedje stad waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over. En met lood in mijn spring ik weer in het diepe. Mijn hart op mijn dubbele tong op het plein waar het gesukkel begon. <laughs> En ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot, mijn hele lijf vol ijdele hoop. Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten, want het maakt jou toch geen zak uit in de honderd lopen hoor, met die telefoonsgesprekken. Het was eh, Engel samen met Paul de Munnik en Breek. Want eh, wat donderdag niet lukte, gaat vanavond denk ik wel lukken. Als het goed is hangt eh, Doortje van den Berg aan de telefoon van Three Point Landing. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hé, het lukt. <laughs> ja, nee, eh, vorige week, eh, of afgelopen donderdag... werden we verbannen naar de zolderkamer... omdat we dus iets hadden hier in de studio... Eh, van de gemeente Zandvoort. Ja, en dan uh, kunnen we centjes verdienen. En dan wordt uh, Jaapie hoop geacht om eventjes boven plaats te nemen... achter de tafel. En we hadden een telefoonlijn. Maar op een gegeven moment was er iemand... ja, we gaan hem even een reset geven. En die reset, die hadden we beter niet kunnen doen. Want daardoor zijn al die telefonische interviews in het honderd gelopen. Maar goed, we hebben je in ieder geval aan de telefoon. Maar dat is toch heel wat. Ja. Ja. Gaat over jullie, want eh, in deze barre tijden eh, gaan jullie toch iets gewagen doen. Jullie gaan een debuutalbum uitbrengen. Ja, dat klopt. Ja, wanneer gaat dat eh, allemaal plaatsvinden? Of wat is de bedoeling? Wanneer is het de bedoeling om hem uit te brengen? Nou, we wachten nog even de, deze eh, lockdown af totdat we de studio in kunnen. Maar de mhm. liedjes zijn klaar en klaar om opgenomen te worden. En het plan is dan om in oktober een groot eh, releaseconcert te geven in de Victory in Alkmaar. Eh, jullie eh, jullie thuisstad hè, eigenlijk, de hometown. Precies, ja. ja. <laughs> is dat, ja, dat is ook wel denk ik heel speciaal om daar naar uit te kijken. Ja, zeker. Het was ook, eh, er was geen, we hadden niet eens een, een, tweede optie bedacht. We dachten, het moet gewoon in Alkmaar. <laughs> Ja. Ehm, eh, wanneer zei je ook alweer dat het, dat het eh, zou moeten plaatsvinden? 21 oktober staat nu gepland. Oh, dat is uh, ver in het najaar. Laten we hopen dat dan iedereen gewoon kan. Want ja, als ik er nu naar kijk, dan denk ik het is godsam mogelijk. Maar goed, we weten het niet, hè? Ja, daarom hadden we ook een, ja, wat later in het jaar een, een datum geprikt. Ja, in de hoop dat het dan ook weer kan. Ja. Eh, voordat we nog even verder gaan praten over het debuutalbum... want jullie zijn met een crowdfundactie bezig... Eh, jullie stonden ook eh, in de belangstelling om jouw soort, nou ja, ik wil niet zeggen masterclassje, te volgen bij NH-pop. Hoe is dat eigenlijk gelopen? Ja, dat was ontzettend leuk. het was ook echt een verrassing dat we gekozen waren. Mhm. En ja, we hebben dus eigenlijk training gehad van ja, allemaal professionals uit het vak, ook uit de regio, dus uit mhm. regio Noord-Holland. En eh, ja, daar hebben we echt ontzettend veel van opgestoken over ja, hoe we bijvoorbeeld een album het beste kunnen benaderen. En hoe we dus bijvoorbeeld het beste, eh, als we ons willen aanmelden voor popronden, hoe we dat het beste kunnen doen. Dus het mhm. eh, was heel leerzaam en ja, heel veel leuke andere bands leren kennen. Ja, dus dat, dat, ja, dat was nog net vlak voor de lockdown geloof ik, hè, dit, dit verhaal. Ja, het begon voor de lockdown en toen kwam de lockdown en toen ja, was het halverwege, zeg maar. Dus we hebben een deel voor de lockdown gehad en een deel daarna. <laughs> Ja, eh, eh, en het eh, deel daarna, dat is volgens mij online ook gegaan, dacht ik. Ja, klopt. Gewoon met Zoom-gesprekken en zo. Ja. nou ja, jullie, jullie zeggen, we hebben er iets van opgestoken. Ehm, eh, zijn daar, eh, ja, eh, levert dat dan ook dan nog wat op? in de zin van, doordat jullie dan ook opvallen. Want ja, je komt niet zomaar om even een masterclass te halen bij NH-pop. Dan moet je wel wat voor, wat, voor doen om, om dat te bewerkstelligen, denk ik. Ja, ja, we waren achteraf hoorden we dat we aangeraden waren door, ja, door wat, wat mensen, podiumhouders, zeg maar, in de mhm. van Noord-Holland. Mhm. Dus ja, dat was echt heel tof om te horen sowieso. Ja. En eh, ja, we hebben daardoor dus ook weer andere podiumhouders ontmoet. En eh, ja, programmeurs, eh, mixers, echt van alles rappers, zangers. en die allemaal weer uit hun eigen persoonlijke ervaringen feedback hebben gegeven op onze demo's bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is echt, ja, daar hebben we gewoon heel veel van geleerd. En ehm, en eh, dat is zeker iets wat heeft bijgedragen ook aan, denken wij, de kwaliteit van het album dat we nu gaan maken. Ja, dat, dat geloof ik wel. Eh, nou weet ik ook, eh, want ik heb jullie toen gesproken bij de Rob Akda Award destijds. Daar vielen jullie mij eigenlijk ook op met die, en dat was jij in eigen persoon, met die gitaar. Ja. <laughs> Is dat eigenlijk ook meteen het speciale van, van Three Point Landing? Ja, ik denk dat dat wel echt een van de dingen is. Dat we een uh, hebben in plaats van een gitaar. Mhm. Ehm, dat, dat, draagt ook heel veel bij aan ons eigen geluid. Ja. Ehm, ja, dat zeker. Het is eh, meestal een instrument dat je niet echt ziet. En als je het ziet, dan is het meer een, uh, ja, een beetje een bijinstrument. Maar bij mhm. ons is het echt een grote ja, hoofdrol in de muziek. Ja. betekent ook dat jij dan ook vaardig bent met de toetsen? Want het is een toetseninstrument uiteindelijk. Ja, klopt. Nou, ik ben eh, zeker eh, ja, <laughs> nog aan het leren mhm, eigenlijk. Mhm. <laughs> ik ben wel voornamelijk zangeres en niet per se een, uh, ja, een echte... je moet me geen Rachmaninoff geven. <laughs> nee, dat, dat, lijkt, me ook, lijkt mij erg spectaculair als je dat voor elkaar weet te krijgen. Maar nou ja, goed, ga door. Eh, maar ja, dus uh, de hoofdmelodieën van de liedjes die we schrijven, die, eh, dat, ja, dat is absoluut geen probleem. En nou. het, is zelfs, het voelt ook ja, eigenlijk best wel te gek om dan op het podium te staan en, en te zingen... en tegelijkertijd een hoofdmelodie van het nummer te zingen. Hm. Dus eh, ja, dat is, eh, dan voel je wel echt een rockster. <laughs> Ja, dat, dat, dat, dat, hebben we ook een beetje kunnen zien eh, tijdens die voorronde van de Rob wordt. Toen het nog allemaal net goed ging. Hè, en daarna werd het bordje verhangen. In, de plukken we dus nu nog de vruchten van. Maar we gaan weer even naar de crowdfund actie. Want dat, dat, ja, dat, daar moet je toch wat, wat lef voor hebben, denk ik. hebben jullie het allemaal gewoon gedaan van, nou we zien wel waar het, waar het eindigt? Ja, we hebben echt gekeken naar nou, wat, wat kost het als we een professionele studio in willen gaan. Hm? En eh, nou, toen kwamen we dus op een bedrag en we dachten, nou, laten we het gewoon proberen in te zamelen. Eh, want ja, we hebben toch wel wat volgers, mensen die ook gewoon onze muziek echt vet vinden. Dus die willen dan misschien wel eh, ja, 20 euro doneren in ruil voor het album als het uitkomt. Ja. En ja, en tot nu toe gaat dat best wel goed. Ja. Ehm, eh, we zijn ook heel nieuwsgierig. Dus uh, een klein beetje ingetekend hebben we dus in dat, dat opzicht. Dus, eh, <laughs> dus ik ja, we, zijn, we zijn nieuwsgierig. En wat dat gaat, lijkt het ons een, een, een, een vet album te gaan worden. Want anders hadden we het niet gedaan natuurlijk. Ja. <laughs> Ehm, dan even, wanneer eindigt de, de actie? Want hij loopt op voor de kunst. Ja, hij loopt op, op voor de kunst.nl inderdaad. En hij loopt vanaf vandaag nog 18 dagen. Ja. En we zitten op 56 procent. Ja, nou daar kan nog wel wat bij. Ik eh, denk, eh, als ik het zo hoor, eh, met, met alles wat, wat Nederlanders hebben. je kan het toch nergens aan uitgeven. Dus schrijf het dan nou maar een beetje noodlijdende muzikanten, denk ik dan. Die, die, die er iets leuks van willen maken. Dat is mijn oproep ja, dan. precies. Ja, Ehm, nou ja, eh, ik denk dat we er allemaal een beetje zijn. Eh, laten we weer even teruggaan naar het eh, verhaal van, van tijdens de Rob daar wordt. Want jullie hebben deze denk ik ook nog live gespeeld als ik me niet vergis. Sorry, wat zei je? dit nummer, wat ik nu ga draaien, hebben jullie ook gespeeld tijdens, tijdens dat optreden bij de Rob daar wordt. Weet ik bijna wel zeker. Oh, ja, dat, als het een van de twee, nummer, twee singles is die uit zijn, dan zeker, ja. Ja, ik heb het over de reis, over Journey. Journey, ja, die hebben we zeker gedaan. Ja, dan zullen we hem dan maar even gaan draaien nog.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 En deze zit tegen de 7 minuten aan. de conspiracy leader van Ghost Echo. En dat is ook weer een band die uit de buurt komt waar Three Point Landing vandaan komt. de één Three Point Landing uit Alkmaar en Ghost Echo, die komen weer uit heren gewaard. Dus, want dan gaat, eh, het zit allemaal dicht eh, bij elkaar. Eh, weer verder met nieuw materiaal. Dit uit de hoofdstad. Anna met 3x1 en de French Toast. French toast for breakfast. I'm cool, but I'm not the only one. But I'm not the only one to snooze. Bright cars are the fastest. No props. Gonna make it on my own. Gonna make it on my own so soon. So why do you wait? So why do you keep tags home? No mistakes. Just give me the money, ah, money, ah. So why do you wait? So why do you wait? So why do you keep tags home? No mistakes. No, no. Just give me the money, ah. So why do you wait? So why do you keep things home? No mistake. How long? Just give me the money, money, oh. French toast for breakfast. I'm cool. Eh, afgelopen ehm, donderdagavond <laughs> toen ik op eh, de zonnekamer eh, zat. en ik daar het programma deed. Zat Martijn Luiten op een gegeven moment ernaast. En die zegt, regent het nou? Regent het nou? Het is zo bedriegelijk echt. Maar het was wel degelijk, zat het in de plaats zelf. Emmy met The Rain. En daarvoor hoorde je Anna met French Toast. Wat de tijd alweer eh, bijna op, eh, wat is het, eh, vijf minuten voor negen brengt. En dat we dan ook dit uur gaan afsluiten. eigenlijk twee dames achter elkaar. French Toast van Anna. En daarachter dus Emmy met The Rain. we hebben er nog eentje. dat is ook een hele speciale. Want je zal maar op reis zijn. En dat je dan op een gegeven moment uh, ook zegt tegen je dierbare... in dit geval de oma van Martijn Bakker... dat, uh, dat je ja, niet zomaar 1, 2, 3 weg uh, kan. maar goed, in dit geval um, is, is, is het toch nog net een tikje anders. Ehm, eh, wel gegaan op reis, maar wel met het idee van... hey, er kan iets eh, gebeuren. En dat gebeurde dus ook eh, bij de, de, de reis ergens in Afrika. Ja, dan moet je je voorstellen dat je dan niet 1, 2, 3 terug kan. En op het moment dat dat al gebeurt... en een paar dagen later als je dan toch bezig bent met die tocht... dan begint er een soort liedje te ontstaan. En dat liedje dat heeft hij eh, geschreven en daar heeft hij ook wat over verteld... een paar weken terug hier bij Alternative FM. Eh, over de Trail of Life. Eh, ja, eigenlijk een, het spoor terug. De Martijn Bakker Band. Tot aan het nieuws van 9 uur. En de Trail of Life. Step by step you're slipping away As I climb higher to get to you Wondering what you would say All I see are skies of blue As my body starts to shiver like yours did in the air. Gave my all, all that I could give, like you did. But to what extent? slopes arise With views that take my breath away A heavy heart on a good day didn't know what quitting meant. Giving up was your last request.